9 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn zo'n 700.000 mensen de straat op gegaan om hun afschuw te laten blijken over het geweld in Parijs van de afgelopen dagen. De spontane demonstraties waren in Parijs, Toulouse, Nantes, Po, Bordeaux, Nice, Lille, Rennes en Marseille. De Franse hoofdstad maakt zich op voor de grote protestmars van morgen. Daar worden honderdduizenden mensen verwacht. Duizenden politieagenten bewaken de mars. Naast president Hollande zijn er ook andere regeringsleiders, onder wie bondskanselier Merkel, de Britse premier Cameron en premier Rutte. De meest gezochte vrouw van Frankrijk, Hayat Boumedjin, zit in Syrië, melden Franse media. Ze is een vriendin van de man die gisteren tijdens de gijzeling in een winkel in Parijs vier mensen doodschoot en een dag eerder op straat een politieagent vermoordde. De 26-jarige Boumedjin zou op 2 januari samen met een man van Madrid naar Istanbul zijn gevlogen. Dat is in tegenspraak met het bericht dat zij de dag voor de gijzeling in de kosheren supermarkt nog eens gezien met de gijzelnemer.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 De medewerker is een moslim van Malinese afkomst. In de Franse krant Le Parisien vertelt de man dat hij het licht doofde, de deur sloot en de koelinstallatie uitschakelde. Zelf ontsnapte hij via de goederenlift en verschafte de politie daarna belangrijke informatie. In Dresden hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen Pegida, de anti-islambeweging die de afgelopen tijd in veel Duitse steden aanhang heeft gekregen. Demonstranten droegen spandoeken mee met de tekst Je suis Charlie, verwijzend naar de aanslag van moslim-extremisten op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Dresden in het oosten van Duitsland is de bakermat van Pegida. Het weer bijna overal droog, aan zee waait het hard, later vanavond stormachtig. Vannacht plaatselijke kans op gladheid, morgen overdag wisselen zon en buien elkaar af. Ook valt er mogelijk wat natte sneeuw.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 If it don't make dollars, don't make sense. Z, wake up like I gotta get it. And I got an engine for a trunk space. I get money three ways, fucking bitches three ways. Seven different formats, plus she's no oblate. But I make that bitch walk with some cheesecake. Yeah. I'm the coldest nigga I see. Looking in the mirror like I wish I can be me. She too into me, I'm more into money. My hobbies are body, that pussy's my lobby. I'ma eat it. I'ma eat it. I don't lie, on my dick too conceited. I told her she my wife for the weekend. But don't be acting like I need you, cause we poppin' like. Yeah. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like. Hey, oh. I'ma take her ass down. She bring her friend around, fuck them both like. I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We poppin' like. Hey, I'm in the rose, you don't chain shine brighter than a strobe light. I'm tryna fuck Coco, this don't concern ice. If I motorboat, she gon' motorbike. A nigga ain't worried about nothing. Rehabilitation just had me worried about fucking. Money decision making, only worried about stunning. She worried about me, her nigga worried about cuffing. I wanna see her body, body. Then she said, get inside of me. I wanna feel you, baby. Yeah. Just bring the animal out. when I go down Now we fucking, we poppin' like, hey, All my bitches got real hair chillin' with the Spot your bitch from a mile away. Valentine and that pussy, it's a holiday. Uh, you losing money, I win meals. Dr. J, she gon' follow my lead. Simon says, Paper, paper, I'm riding scrapers in California. Car smell like ammonia, we got that stank on us. Never been an outcast, that stank on you. From the ghetto, but my bitch like Apollonia. We in the hood, tatted like a Mexican. Car too fast, give a fuck about pedestrians. Uh, and my section, less niggas, more lesbians. Got your bitch, I'm that nigga. Yeah, we poppin' like hey. I'ma take her ass down. She bring her friend around, I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We like, hey. Oh, hey, oh, hey. But don't be acting like I need you. Yeah, this shit. King shit only. Drop top, no roof CFM Zandvoort vandaag, zaterdag 10 januari 2015. Hoor de muziek van Chris Brown en Tiga met Ayo. En daarvoor Sophia Grace met eh, Best Friends. En dat is dat hele jonge dametje. Voor mij is dat een tweede grote hit eh, waarmee ze door probeert te breken in Nederland. En eh, ja, het kort deel van de top 40. En zeker als je zo jong bent, dan is het altijd leuk natuurlijk. CFM Zandvoort, ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Katy Perry en Taylor Swift zijn niet bepaald vriendinnen vechten op wie de grootste vrouwelijke artiesten ter wereld is. En Kate zou een plannen plannetje hebben bedacht tijdens haar grote halftime show. Tijdens een Super Bowl voor haar vijand. Toen zou de zangeres in tekst en beeld een boodschap hebben voor Swift. Om zo haar in verlegenheid te brengen. Het hele vertel laatst op dat nummer op haar nieuwe cd Bad Blood. Gaat over een vrouwelijke vijand in haar leven. En dit zou Katy Perry zijn. Nou, we gaan het allemaal zien. De Super Bowl eh, finale is op 1 februari. En eh, ja, waarschijnlijk eh, een paar dagen later, of een week later, wordt het in Nederland uitgezonden. Dus dan kunnen we het allemaal zien. Maar we houden u zeker op de hoogte. Hier bij CFM Zandvoort in de Nightwalk. En eh, I Push Your I, Beyoncé en jay hebben zich de woede van dierenliefhebbers op de hals gehaald. Tijdens hun vakantie in Thailand lieten ze zich samen met hun dochtertje Blue Ivy fotograferen met een babytijger. Tijger is geen speeltje, zegt de organisatie World Animal Protection in een reactie. De tijgers die voor deze foto worden gebruikt... verblijven vaak in piepkleine hokjes... of worden voor lange periodes met een ketting aan de vloer vastgebonden. En of de organisatie ook stappen gaat ondernemen, ondernemen is de vraag. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn. Als jij daar bent en je ziet zo'n babytijgertje... dan stap je er ook van op af, denk ik, hè. Misschien heb jij een andere mening als ik. Laat het me dan eventjes weten. Maar eh, ik heb iets van, eh, ja, de beesten ook weer even blij, Zie je hem zijn antwoord. We gaan snel door met muziek. Onderweg zometeen. De party-update, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Maar eerst die Simon Eriks met Waiting for the Sun. I've been all around the world and I've seen so many scars in this heart. Can keep myself together. And I walked this road before and I've seen so many holes in the dark. Been waiting for the sun. but maybe one day, one day's getting better. Zandvoort. samen Firebeast met I Can Understand. Hij heeft eh, pas geleden nog op nummer 1 gestaan in de, in de, de, de meeste danslijsten wereldwijd. En daarvoor horen we muziek van eh, Simon Eriks met Waiting for the Sun. Het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 10 januari 2015. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met een escape in Amsterdam. Het wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 eh, uur in de ochtend. Iedereen 16 euro voor meer informatie. Check even escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Frederik Abbas en de MC is Miss Bunty. Dat vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Begint rond middernacht uur tot 5 in de ochtend. Interesse 10 euro. En een line-up heb ik niet binnengekregen, staat er niet bij. Maar meestal is dat eh, onder andere Prime. Gewoon even kijken vanavond. In de Melkweg het feestje Encore. Het wekelijkse feestje Encore. Dat doet voornamelijk hip-hop RB. En als je meer van de muziek van de jaren 70, 80 en 90 houdt, dan moet je vanavond naar de Panama. Back to the 70s, 80s en 90s. Het is inmiddels al begonnen en het duurt tot 3 uur vannacht. Iedereen is 15 euro. En voor meer informatie check even disco-train.nl Met onder andere DJ Sven. Die kennen we van eh, Radio Veronica. En de Disco Train DJ's. Dus gewoon even kijken. In de Parma vanavond Back to the 70s, 80s en 90s. En vanavond in Paradiso hebben we Van God Los. Begint allemaal om middernacht, uur tot 5 in de ochtend. is 12,50 euro. Voor meer informatie checken we de website paradiso.nl... met onder andere Mason, Sofia Valentin, UCV en Twisted Disco Nims. En in de kelder Cat Club met DJ Stella en de Applejacks. Die zijn live daar. Dus vanavond in Paradiso, het feestje van God los. En vanavond in Stalker is het een verrassing voor je. Moet je even kijken op de website clubstalker.nl. Ik heb er weer twee gekregen. Ik heb de bovenste uitgezocht. Club Stalker vanavond, Cleese Saturday. Begint om 11 uur. En voor meer informatie check even clubstalker.nl... want ik heb geen, eh, ik heb geen line-up en ik weet ook niet welke van de twee feestjes hebben. Ze hebben er in ieder geval twee. Cliché Saturday. En eh, die andere is uh, Pauper Disco 5.0. En voor de zekerheid check even de website eh, van Valker. Dan weet je zeker of je de goede informatie krijgt voordat je er naartoe gaat. Hè? CFM Zandvoort. Dat eventjes in het korte partyagenda. Gaan we snel door met muziek. Rustpuntje op je radio. Hier is Taylor Swift met Shake It Off. I see I'm too late. see that thing drop. From the back to the front to the top. You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel, looking for a nut. This is up for show, I'm not talking about luck. I'm not talking about love, I'm talking about lust. Now let's get loose, have some fun. Forget about bills in the first of the month. It's my night, your night, our night. Let's turn it up. I knew my rent was gonna be late. Everybody going through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that. wandelen we even langs de mooiste stranden en zeeën. Fuck alle problemen, iedereen mag het weten, want dankzij jou ben ik pas echt aan het leven. Het leven, het leven. Je bent al zo vaak bedrogen, dus bespaar jezelf de pijn. En ik kan het zien aan de blik in je ogen dat je liever bij mij wil zijn. Dus laat mij jou was eh, Ronnie Flex, hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk... Dus samen met Gers Pardoel met Ik Wil Het Hebben. En daarvoor de laatste dit van Pitbull... Dus samen met Neil met Time of Our Lives. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdag van 9 tot middernacht. Die stuurt u het beste van dance, R&B en pop tussendoor. Natuurlijk uh, eh, het laatste show nu. De partyagenda hebben we zojuist gehad... en nu is het tijd voor de 10 boven beste plaat voor de dansroep. Welke plaat hoor je zeker voorbij komen in de clubs... is er dit weekend nog het stappen. Op 10 deze week Mark Knight en Mike Mago met The Gift. En op 9 Dr. Cucho en Gregor Salto... in de remix van Oliver Helders met Can't Stop Playing. Op 8 Oliver Helders samen met Kate Stewart met Last All Night. Dus de Koala. En op 7 Chocolate Puma Firebeats I Can Understand. En op 6 Van de Kleinenberg met Can You Feel It... Dat doet hij samen met Gwen McRae. En op 5 Lucas en Steve en Bethany met Blinded. En op 4 Robbie Rivera met Sexy Anytime. Dat doet hij samen met Billy W. En op 3 Code 3000 met Everybody Get Up. Op 2 de heerlijke plaats van Michael Calvo met Treasured Soul. Deze week wederom op 1 Ed Sheeran. We zijn dood in de remix van Don Diablo. Die op 1 deze week in de die boven beste plaat van de doofvoet. Deze plaat, misschien niet allemaal, maar enkel van deze plaatsen zul je zeker voorbij horen komen als je dit weekend nog gaat stappen... in de clubs R en der in Zandvoort, Haarlem, Amsterdam... of natuurlijk ergens anders. CFM Zandvoort, we gaan snel door met muziek. Galliantis met Runaway, You and I. Hij loopt al een tijdje mee, maar eh, commercieel gaat het nu ook erg goed. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. Bye. can't put out. Carve your name into those shining stars. He said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. Give me time, give me time. Belt and Weasel met Time. En ook hoor je nog visie. Dat zijn een The Night Het eerste uurtje zit erop van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen. Na het nieuws en weer de Global Housewives met DJ Mouse. En straks in de derde uurtje DJ Kelly uit Italië met zijn eh, mix een uur lang hier in de Nightwalk. Voor nu laat je achter met, uh, met Lacrae met All I Need Is You. time zone when my mind's gone and I'm flying home and I'm stressed out and I'm tempted to get that phone and go pull it up. But you know what's up and you know that ain't gonna solve nothing. I mean, Lord forbid I might fall or something. I'm all another cuz. All I need is you. To hold me down like bitch strapped to the psych ward. It's killing me, but you still with me when I fight hard and fight hard. You digging me when I'm egging you. Deal with me when my car's pulled. Could've dealt with me, but you fell for me before I fell for you. Keep me on that right path and the right math is you plus nothing's everything. You my everything. Same. Ain't gotta question my allegiance, cause the way you love me, I could never leave you. I need you. I need you. By my side, thick and thin, highs and lows, don't let go. not in this. No condition that get a mention, but you offer this. Unconditional love, I swear I sell it all for this trying to keep it together. Forgive my awkwardness, but um, often it's just you and me off in this valley of shadows. And I know they trying to pick me off in this, but all I need is you. It's funny just how off I get when I ain't riding with you. No adjectives for your awesomeness. Um, they burning one for that burnout. This life done got them all turned out. Took time out to put time in, so I turn to you when I want out. Need is you. You slow me down, cause you know me now. But my phony smiling, I'm acting like it's all copacetic. It's so pathetic, so do juvenile. Know what you do? You keep me cool in the summer when they be dressing less and I be wanting to show off and stunt.